Drie uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Op de eerste dag een aantal beloften gedaan aan hun Afrikaanse collega's. Zo wordt het overmaken van geld van Europa naar Afrika goedkoper... en kunnen Afrikanen voortaan makkelijker een visum krijgen voor landen van de EU. Ook wil Europa fors investeren in onder meer opleidingen, zorg- en voedselprojecten... zodat vluchten naar Europa op termijn niet meer nodig is. In ruil voor de maatregelen moet Afrika helpen de vluchtelingenstroom te beperken. Bij Shell Moerdijk is gisteravond rond half elf brand uitgebroken in een compressorruimte. Er stond smeerolie in brand. Het afvakkelen zorgt voor een rode gloed die tot 40 kilometer verderop nog te zien is. Er waren ook knallen te horen. Volgens de brandweer gaat het afvakkelen nog de hele nacht duren. Zweden gaat weer grenscontroles invoeren. Sinds september kwamen zo'n 80.000 asielzoekers naar het land. Volgens de immigratiedienst is de situatie zo alarmerend dat grenscontroles noodzakelijk zijn. De eerste controleposten komen vanmiddag bij de brug tussen Denemarken en Zweden en bij veerboten in het zuiden van het land. De vrouwen van FC Twente hebben in de achtste finales van de Champions League thuis met 0-1 verloren van FC Barcelona. In de goalsvesten zaten bijna 16.000 toeschouwers, een record voor een vrouwenwedstrijd in Nederland. En de return is volgende week in Spanje. FC Twente schakelde in de vorige ronde nog knap Bayern München uit. En op een veiling in Genève heeft een blauwe diamant 45 miljoen euro opgebracht. Een record voor een edelsteen. De nieuwe eigenaar is een verzamelaar uit Hongkong. De steen, die is gezet in een ring, weegt bijna 2,5 gram. En gisteren werd in Genève ook al een roze diamant geveld. Die leverde 26,6 miljoen euro op. Waarschijnlijk is de eigenaar dezelfde koper als die van de blauwe diamant. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag ook droog en vooral in het westen en noorden zon.